Het akkoord van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie kreeg waardering van Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de vergadering van ministers van Financiën van de eurozone. Hij sprak van een pakket maatregelen van goede kwaliteit. En ook eurocommissaris Reen van Economische en Monetaire Zaken was positief. Volgens hem onderstreept het vijfpartijenakkoord de geloofwaardigheid van de partijen om moeilijke beslissingen uit de weg te gaan. De Europese leiders hebben Nederland opgeroepen het akkoord zo snel mogelijk door te voeren. De politie in Rotterdam heeft vier jongens uit Moordrecht aangehouden die reden in een gestolen auto. Verdachten zijn tussen de 13 en 16 jaar oud. Op de A20 zag een motoragent een auto rijden die als gestolen stond geregistreerd. Toen de jongens in de gaten kregen dat de politie ze op het spoor was, gingen ze vandoor. Uiteindelijk konden de vier in de wijk Nesselanden aan de oostkant van Rotterdam worden aangehouden. De politie moest daarvoor wel een waarschuwingsschot lossen. De Zwitserse sportman Ernst Bromeis, die als eerste mens van de bron naar de monding van de Rijn wilde zwemmen, heeft zijn recordpoging gestaakt. Hij zal de rest van de route in een kajak afleggen. Bromeis zwom vandaag in 10,5 uur de 70 kilometer van Basel naar het Zuid-Duitse Breisach. Bromeis zei na aankomst dat het een vergissing was om te denken dat men de hele Rijn kan afzwemmen. Hij heeft er 426 van de 1230 kilometer op zitten. Zwitser van 44 vertrok op 2 mei in een meer bij het Zwitserse bergdorp Andermatt. en wil met zijn tocht aandacht vragen voor schoon water. Het weer vannacht breidt een gebied met neerslag zich geleidelijk vanuit het noordwesten uit over het land. Overdag veel bewolking, geregeld buien en af en toe...